Visser met het NOS-journaal. In de Belgische kerncentrale Tihange zijn stalen onderdelen verwerkt waarmee is gerommeld. Volgens de Belgische nucleaire toezichthouder zijn de onderdelen op een te lage temperatuur verhit. De producent heeft dat niet gemeld. De centrale in Tihange ligt geregeld stil door storingen. Toch wil België de centrale open houden omdat anders een stroomtekort zou ontstaan. In Aleppo wordt nog altijd gevochten ondanks de aangekondigde gevechtspauze. Dat melden meerdere bronnen vanuit de Syrische stad. Om negen uur vanochtend ging de eerste pauze in. Rusland en het Syrische leger beloven elke dag drie uur lang niet te strijden... zodat hulpverleners veilig spullen naar de stad kunnen brengen. De VN had al gezegd dat drie uur daarvoor te kort is. In Aleppo zitten naar schatting een kwart miljoen mensen vast. MS-mode vraagt vandaag faillissement aan, meldt de Telegraaf. Morgen zouden er ongeveer 600 personeelsleden op straat staan. MS-mode heeft 130 winkels. Vorige week vroeg de keten uitstel van betaling aan. Pogingen om overnamekandidaten te vinden zijn de afgelopen dagen mislukt. Rond deze tijd maakt Duitsland een nieuw pakket aan veiligheidsmaatregelen bekend. Volgens Duitse media wordt onder meer het medisch beroepsgeheim aangepast. Voortaan zouden artsen kunnen waarschuwen als ze vermoeden dat een patiënt een misdrijf wil plegen. Ook zou er meer videobewaking komen op straat en komen er duizenden politieagenten bij. De maatregelen volgen aan de recente reeks aanslagen in Duitsland. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven. Door het noodweer in juni heeft verzekeraar Achmea in de eerste helft van dit jaar verlies gedraaid. De schade aan auto's, huizen en bij boerenbedrijven liep op tot 267 miljoen euro.